Mensen met een verhoogd risico om dat op te lopen worden daarvoor uitgenodigd. Vooral mannen die seks hebben met mannen. Maar ze zouden ook hun gedrag moeten aanpassen, vinden de gezondheidsorganisaties. Minder verschillende sekspartners, condooms gebruiken en minder knuffelen. Dat gaan deze mensen niet doen. Om daar heel eerlijk in te zijn vind ik dat dat niet de GGD's plaats is. Eh, niet knuffelen, niet kussen, ja weet je. Ga dat maar eens in de hand houden. Nou, ik ga naar veel feestjes en ik heb wel wisselende seksuele contacten. Ik ga mijn gedrag niet veranderen. Nee, zeker niet. <laughs> Meer dan duizend mensen in ons land hebben al apenpokken gehad. De gijzeling in de hoofdstad van Libanon is voorbij. Een gewapende man gijzelde daar zes mensen in een bank omdat hij geen geld kon opnemen. De politie wist hem na een aantal uur op te pakken. is niemand gewond geraakt. In Legoland in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een achtbaan. Twee van hen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde met de Fire Dragon. Die gaat niet eens heel hard, zo'n 29 km per uur. Maar toen een van de karretjes hard remde, knalde de andere er bovenop. Het is het tweede ongeluk in een Duitse Duits pretpark in een week tijd. Afgelopen weekend viel een vrouw uit een achtbaan en overleed. En we duiken massaal deze warme dagen het water in. Let wel even op als je met dit weer graag een bommetje maakt in een rivier, kanaal of gracht. Er zijn zat plekken waar je beter niet het water in kan springen. En op veel plekken is het ook hartstikke verboden. Jullie zijn hier eh, van de brug aan het springen en aan het zwemmen. Eh, wist je dat dat eigenlijk niet mag? Nee, eigenlijk niet. Ik... Eh, dacht dat het wel legaal was, want het ziet er wel veilig uit. Oh, nee. nee. nee, ik had echt geen idee. Geen bordjes of iets? Nee, ik dacht dat het best schoon water is. Wildzwemplekken zijn vaak onveilig. Er moeten grote schepen doorheen. Er kan scherpe troep op de bodem liggen of je kan ziek worden van het water. Verschillende clubs, zoals Rijkswaterstaat en het RIVM... willen kijken of ze zulke zwemplekken veiliger kunnen maken. En als dat niet kan, willen ze tegengaan... door bijvoorbeeld trapjes en stijgers weg te halen. En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm.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 Dus bij temperaturen van 25 tot 35 graden mensen. Dus daarom dit nummer van de Staal Council om deze Zandvoort eruit door live te beginnen met The Long Hot Summer. Nooit echt een hit geweest, maar wel een heel bekend nummer. Welkom, we gaan eh, gewoon vrolijk verder. Dit is even nieuw materiaal, komt uit Nederland, heet Light by the Sea. En het is een beetje op jaren 80 geënt. Normaal gesproken zou je dat aantreffen in het volgende gedeelte in Alternative FM. Maar prop hem er hierin. Cella voyage. See. Zie je daar? Heel toevallig. Met in je handen zo'n uh, tropisch drankje. Zou ik me zo kunnen voorstellen, denk ik eerlijk gezegd, als je daar op het strand eh, zit. En Club Tropicana van Wem op de achtergrond. Klinkt een beetje jaren 80 maar het is het ook. Ehm, we gaan eh, vrolijk verder, want deze week is zij helaas ontvallen maar ze heeft toch echt zelf ook een eh, grote hit eh, gehad. En dit was die grote hit. Olivia Newton-John en Physical. machine that can talk to you. It goes. get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pals of money they'll make like a pro. I be like, yo, black display made a tape. Well, after show the time to spare, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smile pounds, Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip yes, them the digits of and pop a Prince Paul so I don't go A-Wall, but yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out. got the dog on nav. Haven't been to a jam in quite a while. i out, catch up on the latest styles. Step piles and piles of them takes take about a miles All I wanna do is cut on the tax clouds. But addition of fifth by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, Yo, G Pasta's all a producer. Now, woe is me to the third degree. Mace pulls the funny, so I make like the money. Jet, but I'm getting used to this damn more abuse, getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like like a I Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go act daily. And really, do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a date to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room and tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room, but a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone, and with the quickness, she'll recite like a poem. Hey, you done did the right thing, dial up my ring ring, now you're waiting on the beat say I would love if you sing the tune the true instead of and on the speech But no problemo, just play a demo And at the end it's breakout time Please oh please don't press rewind Cause I'll just lay it down the line Hey, how you doing? Sorry I can't get through Why don't you leave your name and your number and I'll get back to, you. to you. Hey, how Twee nummers achter elkaar. Olivia Newton-John met Physical. En deze, misschien wel uh, een beetje de uitvinders van eh, de hip-hop. Della Soul en Ring Ring Ring. Uh, bracht de tijd op, nou wat zal het zijn, vijf voor half zeven. We gaan op naar de hoofdpunten van het nieuws. En dat doen we met onder meer Linda Ronstedt. En daarachter nog Empire of the Sun.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 om verspreiding van apenpokken in te dammen. Bij een ongeluk in Legoland in de Duitse deelstaat Beieren zijn 34 mensen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak moest één karretje remmen en de tweede vloog er achterop. De gijzeling in een bank in de Libanese hoofdstad Beirut is voorbij. Een gewapende man hield zes mensen vast. De politie wist hem na een aantal uur op te pakken. De gijzelnemer kreeg uiteindelijk 30.000 dollar van zijn rekening mee. En dan het weer. Zonnig en rond de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm. En het koelt niet verder af dan 13 tot 18 graden. Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Eh, komt uit Haarlem, Leiden en een beetje uit Amsterdam. Panda aan waar heten ze. Madonna hoor je ervoor met Music. Gewoon het verder gaan hoor met die eh, muziek. Eh, dit is uit de jaren 70. Even weer een tempo rustig met de heer Paul McCartney en zijn groep The Wings. En dat heet Silly Love Songs. I need to know. Cause here I go. doesn't come at all. is ook al eh, de 70 gepasseerd. Geldt ook eh, trouwens eh, voor die andere gene die ik net gedraaid heb. Paul McCartney samen met de Wings. En Paul is 80 geworden dit jaar. voor Stevie Nicks geldt het dat, dat ze geloof ik, denk ik, zo'n 3,74 is op dit moment. Ehm, dat was het nummer The Edge of 17 met een heel bekend ritueeltje erin. Of een min of meer sample. Want dat was een sample die Destiny's Child later nog heeft eh, gebruikt in Bootlicious. Maar dat kwam toch echt uit eh, dit eh, fijne nummer van Stevie Nicks. Met The Edge of 17. Straks Alternative FM met eh, twee gasten. Eh, sowieso ehm, David Molenburg. Maar ook live muziek van Wendy Moore. Dus die eh, gaat straks ook nog een aantal nummers zingen. en spelen uiteraard. Maar tot die tijd doen we dat nog even met een dansbaar dingetje. Die ook nog wel eens bij Alternative FM voorbij is gekomen. De man heet Artistiek. En achter Artistiek schuilt Ruben Rietveld. En dan raad je het al, komt dus uit Nederland. Sterker nog, hij komt uit deze provincie, uit de gemeente Zaanstad. En hij maakt eigenlijk een beetje muziek: Progressive dance. En dit eh, komt van een EP eerder dit jaar eh, die hij heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Asteroid.